Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij luchtaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker drie mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van de Oekraïense hoofdstad. Ook raakten minstens tien mensen gewond, onder wie ook kinderen. Volgens het Oekraïense leger vuurde Rusland opnieuw een groot aantal drones en raketten af op Kiev en andere steden in Oekraïne. Ooggetuigen melden meerdere explosies. Het Russische leger voert al een aantal nachten op rij grote luchtaanvallen uit op Oekraïne. Tegelijkertijd zouden er ook drones zijn onderschept die richting Moskou zouden gaan. Een jongen van 17 is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk in Os. De jongen reed op een fatbike en kwam in botsing met een auto. De overleden jongen komt volgens de politie ook uit Os. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het dodelijke ongeluk. Het hoofd van de Noord-Koreaanse scheepswerf... waar afgelopen week de waterlating van een oorlogsschip misging, is opgepakt... Ook het hoofd van de bouw en een administratief medewerker zijn aangehouden. Bij de tewaterlating bleef het schip hangen op de kade en kapseiste het. Dictator Kim Jong-un van Noord-Korea keek op dat moment toe. Hij kondigde kort na het ongeluk al flinke straffen aan voor de verantwoordelijken. Mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over Palestijnen... die door het Israëlische leger worden ingezet als menselijk schild. Dat meldt persbureau AP. Volgens verklaringen zouden Palestijnen onder meer moeten controleren of gebouwen en tunnels veilig zijn met gevaar voor eigen leven. Het Israëlische leger zegt nu onderzoek te doen. Willem II heeft gisteravond met 3-2 gewonnen van Dordrecht. Daarmee heeft de voetbalclub zich geplaatst voor de finale van de play-offs voor een plek in de eredivisie. Willem II speelt daardoor ook volgende week tegen Telstar in die finale. Het weer, het is bewolkt en vooral in het noorden en westen zijn er flinke buien. In de loop van de ochtend klaart het wat op, al blijft er kans op een bui. Overdag wordt het zo'n 18 graden, al kan het wel kouder aanvoelen.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 There's only two types of people in the world. The ones that entertain and the ones that observe. One baby I put on a show yours. kisses and dreams and diamond rings, so don't come. yeah, you can give me that back.